uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een huis in Vlaardingen, waar vannacht voor de twaalfde keer een explosie was... is gesloten door de burgemeester. Het is het huis van een loodgieter. Hij wordt al bijna een jaar bedreigd. Er was een tijdje beveiliging rond het huis, maar die was net deze week gestopt. Nu gaat de politie weer surveilleren, zegt de burgemeester van Vlaardingen. We blijven doorgaan met cameratoezicht. Ja, en ik moet ook nu voor de buurt opkomen en het huis eh, sluiten. Want ja, dit huis is eh, de steen des aanstoots en eh, de plek waarop de aanslagen plaatsvinden. En ik hoop daarmee ook eh, meer rust te krijgen in de wijk. De man zegt niet te weten wie het op hem en zijn gezin heeft gemunt. Twee mensen moeten de gevangenis in voor het doodsteken van een vrouw in Emmen. Begin vorig jaar werd de vrouw, een begeleidster in een jeugdzorginstelling, neergestoken door de twee. Volgens het OM kwamen die naar de instelling om geld te stelen. Ze namen uiteindelijk een paar honderd euro mee. Een van de daders is 20 en heeft zes jaar celstraf en tbs gekregen. De ander is pas 17 en heeft daarom twee jaar jeugdgevangenis gekregen en jeugd-tbs. Het kantoorpand van Marktplaats is ontruimd nadat het bedrijf een dreigement binnen had gekregen van een gebruiker. Hij zou hebben gedreigd bij de klantenservice. Voor de veiligheid is toen besloten dat iedereen het gebouw uit moest. Ook de redacties van radiozender BNR en de krant het FD en gasten van een restaurant op de benedenverdieping. Wie is de beste kapper en de beste timmerman? In Den Bosch is vandaag en morgen een grote wedstrijd voor beroepen. Skills the Finals. Ruim 600 jongeren gaan de strijd met elkaar aan wie de beste is in hun vak. Mijn collega Kristalina keek mee met de wedstrijd en had het gevoel in heel Holland bak te zijn beland. Jongens, ik ruik hier heerlijke gebakjes om me heen. Ik krijg er echt trek van. Ik, want ik sta namelijk bij de wedstrijd patisserie. Eh, Linda, oh, je hebt een mooie taart in handen. Heb jij die zelf gemaakt vandaag? Ja, die heb ik zelf gemaakt. Wat moest je doen? Eh, ik moest een taart maken in de smaak citrus. En die moet ik vandaag inleveren, dus die, eh, ja, die is bijna af. En hoe vond je het om te doen? Ja, wel spannend, maar zodra ik begonnen was, was de spanning ook alweer redelijk weg. De wedstrijden zijn bedoeld om meer aandacht te vragen voor het beroepsonderwijs... maar scholieren kunnen er ook langskomen om te ontdekken wat ze later willen worden. Het weer, een grijze dag met een graad of 13. Morgen is het ook bewolkt met een tijdje regen, dan 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knoopend Hoek en Roedevaartsveen 10 minuten oponthoud. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Afrit Muiden en de aansluiting met Dring 10 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en Knoop het Raasdorp 10 minuten vertraging.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 In Amsterdam is het kantoorpand ontruimd van Marktplaats vanwege een acute bedreiging. Marktplaats meldt dat een gebruiker van de site een dreigement heeft geuit. De politie heeft in Vlaardingen opnieuw twee mannen opgepakt in de buurt van het huis van de bedreigde loodgieter. Afgelopen nacht ontplofte voor de twaalfde keer iets bij dat huis. De twee die werden opgepakt gedroegen zich volgens de politie verdacht. Het AD heeft sorry gezegd tegen oud-minister Hogevorst. De krant had namelijk geschreven dat hij premierskandidaat is, maar dat was niet waar.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 night still alive. I'm a soldier of love. Every day and night. I'm a soldier of love. ever have that dream where you're walking naked down the street and everyone just stares? Do you ever feel so deep that you speak your mind, you put others straight to sleep? You wonder if anybody cares. upstairs to start your day, but your car's not there. Yeah, you know the joke's on you. You ever try your luck with a pickup line, but you just sucked. You tell yourself it wasn't you.